Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Griekse banken houden vanmiddag een crisisoverleg om te praten over de situatie van de banken. Dat meldt persbureau Reuters. De Griekse minister Varoufakis praat met de president van de Griekse Centrale Bank. Een van de opties die besproken worden is het dichthouden van de banken morgen. Tegen de BBC zou Varoufakis hebben gezegd dit te overwegen. Ook vandaag staan er weer lange rijen voor de pinautomaten in Griekenland. Afgelopen dagen haalden de Grieken al miljarden euro's van de bank voor het geval het echt misgaat. Als de Europese Centrale Bank vandaag besluit de noodsteun helemaal te stoppen, worden die niet meer bijgevuld en vallen de Griekse banken om. Duizenden tourfietsers verkennen vandaag het parcours van de Tour de France. Ze rijden een klein deel van de tour-etappe van Utrecht naar Neeltje Jans. Bijna 14.000 deelnemers hebben zich ingeschreven. De rit is niet alleen, niet alleen voor het plezier van de deelnemers. Autoriteiten gebruiken de toertocht ook om te kijken of er op het gebied van veiligheid of doorstroming van het verkeer knelpunten zijn. Die volgende week voor problemen kunnen zorgen bij de echte Grand Départ. Eén amateur wielrenner raakte gewond tijdens een rit toen hij tegen een paaltje aanreed. Hij werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. En Nicky Terpstra is Nederlands kampioen op de weg geworden bij de profs. Op het stratencircuit in Emmen was hij de snelste in de sprint van een kleine groep die net voor het peloton uitreed. Ramon Sinkeldam werd tweede, Danny van Poppel derde. Voor Terpstra was het de derde keer dat hij Nederlands kampioen op de weg werd bij de profs. Het weer, het is overwegend bewolkt en vooral ten noorden van de grote rivieren valt nu en dan regen of motregen.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 Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes. to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Hello, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, execution is aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told, and we ain't success. Uh, we're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. breathe. uh Can't think, can't sleep, can't breathe. uh, uh Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.